Vijf uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Staatssecretaris Van Rijn trekt 20 miljoen euro uit voor mensen die in problemen zijn gekomen door de problemen met de uitbetaling van pgb's. Dat bevestigen bronnen in Den Haag. De plannen worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Dit jaar is er 2 miljoen euro beschikbaar voor compensatie, volgend jaar nog eens 18 miljoen de Sociale Verzekeringsbank is sinds begin dit jaar verantwoordelijk voor het uitkeren van het persoonsgebonden budget. En sindsdien zijn er veel klachten van zorgverleners dat ze te laat of niet worden betaald. Minister Blok zoekt naar creatieve oplossingen voor de wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de toewijzing van woningen aan mensen met een vluchtelingenstatus niet ten koste mag gaan van andere woningzoekers. Een Kamermeerderheid wil een onorthodoxe aanpak. Blok zegde die toe, hij bekijkt nu het wonen in lege kantoorpanden of containerwoningen. De drie mensen die doodgevonden werden in een huis in Veghel zijn waarschijnlijk omgebracht door een jongen van 17. Volgens de politie is de verdachte inderdaad de zoon van een van de slachtoffers, een vrouw van 50. De andere slachtoffers zijn de oma en een jongere zus van de verdachte. De politie van Veghel heeft de 17-jarige jongen gisteravond opgepakt in de buurt van het huis. Over zijn motief is nog niets bekend. Een tiener in Rusland is om het leven gekomen na 22 dagen onafgebroken spelletjes te hebben gespeeld op de computer. De 17-jarige jongen uit Ufa werd zondag in het ziekenhuis opgenomen nadat hij buiten Westen was geraakt. De jongen was een paar weken aan huis gebonden door een beenwond. De Russische kinderombudsman noemt de dood een waarschuwing voor alle ouders. Of zijn dood inderdaad rechtstreeks is terug te voeren op zijn gamegedrag wordt onderzocht door een patholoog anatoom. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 16 tot 18 graden. Morgen opnieuw buien met lokaal kans op onweer. Het wordt dan 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Laren en Knopend Hoevenlaken 9 kilometer door wegwerkzaamheden. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij Maarsen 3 kilometer door bergingswerkzaamheden. En op de, A10 de ring Amsterdam tussen af het Watergasmeer en Knopend de Nieuwe Meer 6 kilometer door bergingswerkzaamheden. Er is één reis dicht. Bij de Koentunnel op de A10 West richting Zaanstad zijn twee reis dicht door een ongeluk. Er staat in inmiddels 2 kilometer file. Op de A12 richting Den Haag tussen Bunnik en de Meer 8 kilometer. En op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Daar staat tussen het kilo Ambacht en Sliedrecht oosten 5 kilometer. A20 richting Hoek van Holland 4 kilometer bij Nieuwekerk aan de IJssel.